Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie gezegd. Snowden heeft zijn verzoek gedaan bij de Nederlandse ambassade in Moskou... maar het is niet meer mogelijk om asielverzoeken in te dienen vanuit het buitenland. Snowden moet daarvoor fysiek in Nederland zijn. Hij zit nu in Moskou. Vandaag werd bekend dat Snowden bij 21 landen politiek asiel heeft aangevraagd. De toeslag voor AOW'ers met een partner die nog geen AOW krijgt... gaat voor hogere inkomens geleidelijk verdwijnen. Het plan was al aangekondigd in het regeerakkoord... en staatssecretaris Kleinsma heeft nu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De partnertoeslag wordt vanaf 2015 afgebouwd... voor AOW'ers met een inkomen boven de 46.000 euro... en hij is in 2018 verdwenen. Het Openbaar Ministerie mag de eigenaar van de voormalige koffieshop checkpoint in Terneuzen toch vervolgen. Het heeft de Hoge Raad bepaald. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in februari dat het OM het recht op vervolging had verspeeld. Volgens het hof wisten de gemeente Terneuzen en justitie al jaren dat de koffieshop de regels van het gedoogbeleid overtrad. Maar grepen ze niet in. De Hoge Raad draait nu de beslissing van het hof terug. Het ziet er naar uit dat CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg voorzitter wordt van de Vira-enquêtecommissie. CDA-woordvoerder Rauwe zegt dat zij tot nu toe de enige kandidaat is. De Kamer kiest donderdag. De enquêtecommissie gaat onderzoeken wat er allemaal is misgegaan... bij de aanschaf van de hoge snelheidslijn die zoveel gebreken vertoont. In Epe moet een kilometerslang hek gaan voorkomen dat zwijnen vanuit de Veluwe het dorp intrekken. De wilde zwijnen richten al jaren schade aan in het dorp. Zo worden regelmatig tuinen omgevroed en er zijn honden aangevallen. Volgens de burgemeester van Epe kost het plaatsen van het hekwerk tussen de 250 en 300.000 euro. Het weer, geregeld zon, 20 tot 24 graden. In de loop van de middag meer bewolking, tegen de avond een buitje. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A20 Gouda naar Hoek van Holland staat tussen het plein en de afrit Spaanse polder 4 kilometer file.